het uitgezocht. Meer dan de helft van de BBB'ers geeft de voorkeur aan Keizer. Nog geen 20% gaat voor Vermeer. Een nog kleinere groep had liever Femke Wiersma gezien. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint grijs met af en toe regen. Later vandaag wisselvallig met ook wat zon. Het waait behoorlijk en het wordt een stuk minder koud. 8 tot 12 graden. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal, een skateboard, die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Leef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl. Kom langs op 26 februari, Super Thursday bij Amsterdam De Style Outlets de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Ondernemen is meebewegen. Maar nu is het net science fiction. Hoe gaan mijn medewerkers en ik om met AI? En wat moet ik met die nieuwe cyberwet? Weet hoe je je wel of niet voorbereidt op de toekomst. Met het KVK Ondernemerskompas op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. <laughs> Hoe leuk is dat? Quantum. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Ferry Omen. Dit is Veronica. Dress You Up bij Veronica. Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow. Yes, good morning, good morning. Ja, ik weet niet eh, of het eh, bij jou nog een soort van droog is op dit moment. Eh, mocht dat wel het geval zijn, <laughs> is dat van kort en duur. Want overal in het land gaat het wel regenen vandaag. temperaturen wel iets warmer dan de afgelopen dagen. De afgelopen dagen was echt een soort Antarctica hier. Ehm, maar <laughs> dat valt inmiddels wel mee. temperaturen tussen de 10 en 12 graden vandaag. En dat is best wel weer warm voor de tijd van het jaar. Ja, dan wordt het een keer warm en dan is het meteen eh, klimaatproblemen. Want normaal liggen de temperaturen rond de 7 graden. Dus eh, klimaatopwarming, mensen, pas op, pas op, pas op. Hey, nou, over oppassen gesproken. Vandaag eh, begint het meest nou, seksloze wat er bestaat in de wereld. Namelijk de huishoudbeurs. dus <laughs> leed even op. Mocht je in en rondom Amsterdam zijn, eh, nou ja, dat gaat dus vandaag beginnen. En welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Zaterdagochtendshow, Leonard Skinner, zometeen ook de Black Eyed Peas. En dit is Mr. Ed Sheeran. Your you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky.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 80s only. Ja, straks vanaf 10 uur is het weer eindelijk zover. 80 Only Weekend hier bij je vrienden van Radio Veronica. Want dat doen we gewoon elke zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Dus vanaf 10 uur eh, straks en tot aan 6 uur ook vanmiddag... bij eh, mijn grote, grote vriend Dennis Hoebe. Alleen maar muziek uit de jaren 80. En eh, betekent dat dat je helemaal geen muziek uit de jaren 80 hoort nou, voor die tijd? Ja, zeker wel. ik dacht zo meteen iets van Taylor Dane draaien. Lekker GTA-soundtrack voor alle gamers onder ons. Eerst deze rechtstreeks uit de Zero's. De Black Eyed Peas bij Veronica zaterdagochtend. En Where is the Love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world.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 Ik heb eh, heel veel eh, GTA 5 gespeeld. Jij misschien ook wel. Of je zoon, of je man, je vriend, wat dan ook. Je neef. En eh, nou, dit liedje stond, was in GTA 5. Dus nou, elke keer als ik dit hoor, dit nummer... dan zit ik weer oude vrouwtjes dood te rijden. Goed, wegsweer. <laughs> Zometeen Zo meteen bij Veronica onder andere Adele, The Cardigans en ook Yubi 40 wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Veronica Weerbericht. Waar het in het land nog droog is, eh, is niet voor heel lang. Overal in het land gaat het wel regenen vandaag. Dus let daar even op. En temperaturen tussen de 10 en 12 graden. En meteen weer warm voor de tijd van het jaar. Want normaal rond de 7 graden dus. Klimaatopwarming. Pas op, pas op, pas op vandaag. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu. Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. De beste muziek aller tijden. disguise aan het genieten van haar eh, vervroegd pensioen. En geeft er dus ongelijk. Ze heeft natuurlijk eh, vorig jaar of twee jaar geleden... die reeks aan concerten gegeven. Daarna niks meer van haar gehoord. Maar ze is nu haar eh, eigen leven, haar normale leven aan het leiden... zei ze laatst in een interview. En dat gunnen we haar natuurlijk van harte. Veronica Eredivisie Update. Zeker als je dat kan leiden, toch? Ja, eerlijk is eerlijk. Adel en Rolling in the Deep bij Radio Veronica. Heel wat Eredivisie voetbal vandaag. Onder andere de koploper PSV verloor natuurlijk eh, vorige week van eh, FC Volendam. Mogen eh, vandaag weer gaan voetballen tegen SC Heerenveen. Vanavond ook een NAC tegen FC Volendam. En Ajax speelt vandaag tegen NEC. Toch altijd lastig? Überhaupt altijd lastig voor Ajax om tegenwoordig nog te winnen. <laughs> grapje, grapje, grapje, grapje. Zometeen onder andere muziek van de Spencer Davis Group. Ja, ik zeg het maar even, hè, voordat heel Amsterdam opeens voor mijn deur zat eh, vanavond. Eerst de UB40. Some Lovin' bij Radio Veronica. Zaterdagochtendshow, mijn naam is Ferry. Doe maar zometeen eerst eh, de one and only Britney Spears. En daar ben ik wel een beetje jaloers op hoor, want... ze heeft eh, afgelopen week haar muziekrechten verkocht... voor, let op, 168 miljoen euro. Ik herhaal 168 miljoen euro. Oftewel, uh, nou ja, daarmee krijgt ze geen stuiver meer verdiend... als een liedje van haar op de radio wordt gedraaid... of je draait het op Spotify of zo. Maar goed, heb je wel in één keer 168 miljoen euro op de bank. Ik zag allemaal eh, berichten voorbij komen op Facebook en Twitter. Ja, zelfrespect is weg en alles verkopen voor dat, dat zoveel geld. Ik denk, dat zou toch iedereen doen voor zo <laughs> ongelooflijk veel geld? Dus ik snap haar volledig. Dus helaas, Britney, je krijgt niet betaald voor deze... maar wel een heerlijk lekker liedje. ik hoor je nu bij Veronica. Baby, can't you see I'm cold? Veronica. En Two Princes, zometeen een eh, Golden Earring. Ook Michael Jackson komt eraan en dat betekent maar één ding. Hi, this is Michael Jackson. Face Michael Jackson Quiz. Het is eh, heel simpel. Ik laat wat Michael Jackson gekreun horen. En eh, nou, gewoon even om je het kennis te testen zo op de vroege zaterdagochtend. Aan jou de vraag, ehm, welk liedje ga ik zo meteen draaien aan de hand van dit gekreun? En dit komt dus uit een Michael Jackson liedje. Hmm. Het antwoord krijg je zometeen en dit dus ook. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt.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 Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost, Autotaalglas. taalglas. Je kunt alleen deze week nog krassen bij Albert Heijn. Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart... en kras altijd een gratis product. Dus waar wacht je nog op? Ga snel naar de AH-app en kras mee. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Of... hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Broodje van de week? Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die holland amerika Land cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Bij BelSimpel vergelijk je alle telefoons en abonnementen en vind je eenvoudig de beste deals. Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7 cadeau bij een abonnement van Lebara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij BelSimpel. BelSimpel zet de tijd op 8 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De 13.000 medewerkers van thuiszorgorganisatie T-Zorg krijgen een alarmknop. Daarmee kunnen ze hulp vragen als ze te maken krijgen met agressie, meldt het AD. Agressie in de thuiszorg is een groeiend probleem. Vooral zorgcoördinatoren die als eerste met cliënten te maken krijgen...